Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De partij DENK zet om op DENK te stemmen. Dat zegt de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Daardoor durven sommige moslims er niet voor uit te komen dat ze kritiek hebben op DENK... of liever op een andere partij stemmen. De Raad roept moskeeën op om zich niet voor het karretje van DENK te laten spannen. De partij spreekt kiezers continu aan op hun geloof of etniciteit... en dat werkt polariserend, zegt de Raad van Marokkaanse Moskeeën. De woordvoerder noemt het kwalijk dat Denk mensen onder druk zet, geen afstand neemt van omstreden imams en nep-accounts op Facebook gebruikt om andere politici zwart te maken. De ME heeft gisteravond laat in Amsterdam een betoging van Turkse Nederlanders beëindigd. Daarbij zijn waterkanonnen en de wapenstok gebruikt. Volgens de Amsterdamse politie ging iedereen toen naar huis en werd het weer rustig rond het plein 4045 in Nieuw-West, waar de demonstranten stonden. Eerder op de dag waren betogers door de stad getrokken uit protest tegen het Nederlandse optreden tegen Turkse ministers. Burgemeester Van der Laan stond dat toe, zolang het protest vreedzaam verliep. S'avonds bleven ruim 200 demonstranten op het plein 4045 staan. En toen de sfeer grimmig werd, besloot Van der Laan de betoging te beëindigen. Bewoners van een flat in Vlaardingen die ontruimd was... kunnen gewoon de nacht thuis doorbrengen. Aan het eind van de avond mochten ze weer naar binnen. De flat van Vierhoog werd aan het begin van de avond ontruimd... omdat er na een brandje in een kelderbox een gaslucht hing. Enkele tientallen bewoners werden opgevangen... in een Rode Kruisgebouw in de buurt. Monteurs van steden hebben het gaslek gedicht. Tegen 11 uur mochten de bewoners weer naar huis, al hebben ze nog geen gas. Daaraan wordt nog gewerkt. Het weer.